Het nieuws van 9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Een IS-strijder uit Syrië heeft in september een bijeenkomst in de Bali in Amsterdam bezocht. Volgens bronnen rond veiligheidsdiensten is de man al een paar maanden in Nederland op valse papieren. De Syriër werd in de Bali herkend door activisten van de groep Raqqa is being slaughtered silently. Toen zij een foto van de man wilde nemen vluchtte hij de zaal uit en fietste hij weg. De directeur van de balie is geschrokken. Hij wil dat de overheid meer helpt bij de beveiliging. Waarom de inlichtingendiensten de man alleen in de gaten houden is niet duidelijk. Hij wordt omschreven als een zwaar geval. In Duitsland wil de SPD nu toch praten over coalitievorming. Dat bleek na urenlang nachtelijk overleg van de partijtop. SPD-leider Schulz zei tot nu toe steeds dat hij nieuwe verkiezingen wil en geen coalitie wil vormen met de CDU-CSU van bondskanselier Merkel. President en SPD'er Steinmeier is voorstander van een regering van CDU, CSU en SPD. Eerder deze week stapte de FDP uit gesprekken over coalitievorming met CDU, CSU en de Groenen. Een jongen van 15 is vannacht in Kerkdriel van de weg gehaald... toen hij zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol rondreed. Agenten zagen rond half twee een auto met verhoogde snelheid voorbijrijden. Ook nam de jongen een bocht nogal ruim. Agenten gingen er achteraan en vonden de auto even later met draaiende motor staan in een dorp verderop. Daar bleek de bestuurder een jongen van 15 te zijn. Hij moet binnenkort voor de kinderrechter verschijnen. Het weer dan nog, het is bewolkt en er valt af en toe regen. Geleidelijk trekt de regen weg, waarna er nog wel een enkele bui kan vallen. Vanmiddag breekt in het noorden en noordwesten af en toe de zon door. Het wordt 7 tot 9 graden. In het weekend vallen er buien, mogelijk ook met natte sneeuw. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu 18 files en de meeste files leveren eh, maar 5 minuten vertraging of zelfs minder op. Op eh, de A16 van Rotterdam naar Breda staat voor Ridderkerk 3 kilometer file en de vertraging is hier een kwartier en ook een kwartier vertraging op de A29 richting Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij.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 welkom bij het tweede uur van eh, CFM Jazz. Vandaag eh, presentatie Alco Beuving. En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, het nummertje Better Than van een fantastische cd... The Lost and Found, een steek 2011. Wat hebben we tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn cd Nostal Nostalica... de nieuwste van Cecile McLaurin-Solvent... Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shepp, en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, Heidengraaf en de Big Band eh, van de cd Nostalgia uit 2008. Eh, er zat flink er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want eh, dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer Your My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're just go to pieces when I look at you. Cause you're my thrill. Nothing seems pulse increases. I just go to pieces when I look at you, cause you're my. het nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van, door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort uh, eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie in eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig... Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar uh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, uh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. En eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan 6, 7 minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 Kim Hoorweg. Eh, we zijn toch met, eh, met Nederlandse mensen bezig. En nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat piano weer gedraaid eh, deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist, bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove. Nou, maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales... daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lovers Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night. A spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of an angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. nature which gives us a right to things. The body and the life are to be considered, not an arrangement of songs, but a transcription of truth, or rather, a story in diatonic notes. Now there are only little shreds of fabric that make the whole, but you seem to me to be without end. You seem to me to be caustic inspiration. That slow journey, reenacted over and over with copious reverie. So soft a skin, your blind tooled flowers, my attempts at knowing the emblems of life, allowing my hand pressed close against every turn and taste. Gerald Clayton. En ehm, wat doen we dan? Wat past hier mooi achter? Ik zou zeggen Jacob Pastorius. Three Views of Secret. Van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik op eh, zijn Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Tielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory in the middle of Tokyo of somewhere I'm supposed to be. kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van uh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. ik doe dat van een steek uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthewman. En eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz muziek. Komt-ie. in many ways. forget about you. I think it's fair to say Twin Danger, In Many Ways. Twin Danger deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare du Nord, Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007.